7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid heeft de deuren gesloten. Om 6 uur vanochtend verstreek de deadline voor een nieuwe begroting... waardoor de regering geen geld meer kan lenen. Alleen de belangrijkste overheidsdiensten, zoals het leger en de luchtverkeersleiding, werken nog door. Andere instanties, zoals musea en bibliotheken, zijn dicht. Het gebeurde voor het laatst in 2013. Er lag een tijdelijke begroting om zo'n shutdown te voorkomen, maar die haalde in de Senaat niet de vereiste 60 stemmen. Veel democraten weigerden ermee in te stemmen omdat er nog geen oplossing is voor de Dreamers. Dat zijn 700.000 mensen die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. Tot het laatste moment werd er kortsachtig overleg gevoerd om alsnog een akkoord te bereiken, maar dat lukte niet. Premier Rutte noemt het risicovol om gebeurtenissen van vroeger te veroordelen met de bril van nu. Deze week leidde het debat over het slavernijverleden op toen bekend werd dat het Mauritshuis in Den Haag een borstbeeld van Johan Maurits heeft weggehaald. Rutte zei in Met het oog op morgen dat we voorzichtig moeten zijn. We moeten volgens hem onze huidige opvattingen niet op gebeurtenissen van toen leggen. Facebook gaat meer doen om nepnieuws tegen te gaan. Topman Mark Zuckerberg meldt dat hij gebruikers gaat vragen om nieuwsbronnen te beoordelen. Berichten uit bronnen die breed worden vertrouwd krijgen dan voorrang boven berichten uit omstreden bronnen. Volgens Zuckerberg is er te veel sensatiezucht, desinformatie en polarisatie in de wereld en daar wil hij zoiets tegen doen. Noord-Korea heeft een voorbereidingsbezoek voor de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea afgezegd. Dit weekend zou een delegatie gaan kijken op plekken waar Noord-Koreaanse artiesten moeten gaan optreden, maar dat is om onbekende redenen uitgesteld. De timing is opmerkelijk, want juist vandaag overlegt het Internationaal Olympisch Comité over de sportieve deelname van Noord-Korea aan de winterspelen.